4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Tweede Kamervoorzitter Ariep heeft aangifte gedaan... tegen de belagers van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. Bij een demonstratie gisteren tegen het coronabeleid... voor het gebouw van de Tweede Kamer... werd Omtzigt gehinderd en kreeg hij bedreigingen naar zijn hoofd geslingerd... toen hij langsliep. Ariep noemt dat gedrag onbeschoft en onacceptabel. Bij het protest van enkele tientallen mensen ontstond gisteren een grimmige sfeer... Behalve omzicht werden ook de politie en een verslaggever van Omroep Poont belaagd. De marathon van Amsterdam wordt vanwege het coronavirus afgelast, meldt de organisatie. De 45e editie van het evenement stond gepland op zondag 18 oktober. Ondanks een aangepast programma hebben de organisator en de gemeente Amsterdam besloten het evenement te annuleren vanwege het oplopend aantal besmettingen. Het internationale karakter vormt nu een nadeel, zegt de organisatie. Er zouden deelnemers vanuit de hele wereld meedoen. Iedereen die een startbewijs had, krijgt nu een startbewijs voor volgend jaar. Ook CDA-staatssecretaris Mona Keizer wil dat het partijbestuur inzage geeft... in het verloop van de lijsttrekkersverkiezing... nadat Pieter Omtzigt daarom had gevraagd. Een aantal mensen had op hem gestemd... maar kreeg de melding dat hun stem naar Hugo de Jonge was gegaan. Andersom zou dat ook zijn gebeurd. Een drijvend park met zonnepanelen bij het Friese Nijbeets... is vannacht door noodweer losgekomen en deels tegen de wal geslagen. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is. Het park met 33.000 zonnepanelen zat in de laatste bouwfase... en was nog niet aangesloten op het net. Komende week zou de tijdelijke verankering worden omgezet in een permanente verankering. Het park zou dan ook in gebruik worden genomen. Het weer. Vanavond en vannacht is het land inwaarts droog. In het westen vallen buien. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen in het hele land kans op een bui, mogelijk met onweer.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 Meer dan 10 minuten ben je nu kwijt voor de A7. Zurich richting Hoorn door de werkzaamheden tussen Brezandijk en Den Oever een kwartier. Ruim 20 minuten voor de A10 de ring Amsterdam. Richting knopend watergasmeer tussen Landsmeer en Zeeburg staat 6 kilometer. Op de A10 tussen Amsterdam over Amsterdam knopen Nieuwe Meer ook zo'n 10 minuten vertraging. De N247 Amsterdam richting Hoorn tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland bijna een kwartier... En dik een half uur voor de N250, de kooi richting Den Helder.